Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe nu verder? Dat is toch wel dé vraag die Politiek Den Haag bezighoudt... nadat Pieter Omtzigt van NSC gisteravond opstapte... uit de gesprekken met PVV, VVD en BBB. De andere partijen vonden dat niet leuk... maar politiek verslaggever Ewout Kiewiet legt uit dat NSC een belangrijke positie houdt. Ze blijven hem nodig hebben voor een nieuwe coalitie. Want NSC kan, ja, heeft eigenlijk de sleutelpositie... kan zowel links als rechts aan de meerderheid helpen. Maar rond NSC hoor je dan ook steeds duidelijker... wij gaan niet in een kabinet zitten. Wij gaan geen ministers leveren. Wij blijven in de Kamer, willen best meepraten over een kabinet... maar gaan niet zelf aan de knoppen zitten. Over een uurtje komen de PVV, VVD en BBB samen bij informateur Ronald Plasterk. Pieter Omtzigt heeft al laten weten daar niet bij te zijn. Een zoekactie in Rotterdam naar een vermiste man heeft niets opgeleverd. De politie zocht vanmiddag in een sloot naar de vermiste Adrie Knops. Hij verdween ruim 20 jaar geleden. De zaak werd weer opgepakt op verzoek van Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries. Een zoektocht met een drone leverde dus niets op. Boeren in Spanje demonstreren voor de tweede dag op reis. Ze zijn niet blij met het Europese landbouwbeleid. In Barcelona zijn ze met honderden tractoren naar het centrum gereden. Ook op andere plaatsen in Spanje zijn protesten. In het zuiden blokkeerden boeren wegen en staken ze autobanden in brand. Steeds meer grote merken zoals Nike, Coca-Cola en H&M duiken op in het spelletje Roblox. Dat ontdekten mijn collega's bij het Jeugdjournaal. Roblox wordt vooral veel gespeeld door kinderen. Ook dit jongetje ziet een hoop grote merken voorbij komen als hij aan het gamen is. Daar had je zeg maar eh, een race soort van. En als uh, elke keer hoe verder eh, eh, je kwam, dan kreeg je munten. En dan stond de allemaal Coca-Cola. Hoe groter, hoe betere energy boost je kreeg. Experts maken zich zorgen. Op tv en online zijn er allemaal regels over reclames voor kinderen.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 Oh, but you've been blind to the writing on the wall. Well, hello, honey, face it, reality's dat waren de Lins en Cry Cry Baby hier bij de Nashville Radio Show. Het is weer thema showtijd en deze keer heb ik eh, van allerlei platen uitgezocht eh, met het thema eh, nou ja, huilen, liefdesverdriet, kortom pak je zouden kunnen maar bij en ga maar gewoon lekker snotteren. Want misschien zit er wel een hele mooie tussen voor je. Je weet het niet. En we hadden dus net de Lins met Cry Cry Baby en dat zijn natuurlijk de zusjes Peggy en Patsy Lynn en dat zijn ook de zussen van Loretta ze brachten ooit één album uit en op dat album kwam dus het nummer tegen wat je net hoorde. En eh, we houden natuurlijk wel een beetje het schema aan van onze normale shows. We hebben alleen geen Spotlight album, maar we hebben wel eh, meer spiegelplaten. En natuurlijk bluegrass muziek. Bitter Tears, dit zijn Jussie Siren en The Groundbreakers. Sheeran en the Groundbreakers en Bitter Tears. In 1986 brachten Naomi en Winona Judd het album Rocking with the Rhythm uit. Een album waarop je hun achtste nummer 1 hit kunt vinden. Die ook gecoverd werd door onder andere Steve Earl. Maar dit zijn dus de dames The Judds en Cry Myself to Sleep. You know I can't do more. It's turn the close of the door. The lies you told, you know they hurt so deep. So I so I 86. Dat is ook alweer een aardige tijd geleden hoor. Dat is volgens mij een kleine 35 jaar geleden. De Judds waren dat en Cry Myself to Sleep. En van 1986 gaan we naar 1992. Ellen Jackson en Up to My Ears in Tears. You told me you don't love me. You walked out the door. I stood there feeling and the tears began to pour. What else could I do? I never felt like that before. So I cried an old blue river in the middle of the floor. Now I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. That water's cold and clear. I'm drowning for you, dear tears begin to flow. Cause you left that water running, now it's got nowhere to go. If I can't wash away your memory, guess I'll just go under slow. Cause I'm up to my ears in tears. I'm crying night and day since you went away. The things you used to say, honey, I no longer hear. That water's cold and clear. I'm drowning for ears in tears. Yeah, I'm up to my ears no longer here. That water's cold. eerste spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1959. Toen was het Ray Price die het nummer voor het eerst uitbracht. Er zouden versies volgen van onder andere Connie Francis, Willie Nelson en zelfs Jerry Lee Lewis bracht het uit. Maar ik heb gekozen voor de versie van Dwight Jokum daarnaast. Je gaat dus eerst luisteren naar Ray Price en daarna Dwight Jokum en Heartaches by the Number. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Heartache number one was when you left me hurt this way. And heartache number two was when you came back again. You came back and never meant to stay. Now I've got heartaches by the numbers, troubles by the score. Every day each day I love you more Yes, I've got heartaches by the numbers A love that I can't win But the day that I stop counting That's the day my world will end dat was onze eerste spiegelplaat. En in dit uur hoor je er ook nog eentje voorbij komen. En in de tweede uur nog twee zelfs. Maar nu is het tijd voor Amerikanen uit Nederland. Vorig jaar bracht de Nederlandse Hilde Vos haar album The Fool of Love uit. En op dat, nummer, eh, op dat album staat dit nummer, I Never Cried. Seasons come and seasons go. We can never change it all. Just like the memories that we made They will all just fade away Just when I thought I had it all I didn't own a thing at all Just like sand slips. was Hilde Vos met I Never Cried. En we gaan nu naar Keith Urban eh, voor een nummer wat eh, in diverse talentenshows wordt gezongen door kandidaten. Maar het origineel blijft wel het mooiste. Dit is Tonight I Wanna Cry. the TV home The sound turned down and a bottle of wine with my pride Let it fall like rain from my eyes Tonight I wanna cry Would it help if I turned this sad song on All by myself sure hit me hard now that you're gone. Or maybe unfold some old yellow lost love letter. just drunk enough to let go of my pain. To hell with my pride, let it fall like rain. Show. I don't think she knows who she's fooling. And I've been through all this once before. She looked at me one day and said, I would have to pay that I couldn't live here anymore seem to care that I'm not treated great. And I don't deserve to think she's done. Yeah, she's gonna have to hurt somebody. It's looking like I'm gonna be the one. So I pack my boots and my suitcase. Give me a little money for some I'm feeling. Right now I don't this far to fall. I don't understand the cards you're dealing, and I 2016 bracht ze het album Nest Vegas uit. Dit waren de Music Road Pilots en The Tears I Wear. Miranda Lambert heeft samen met de Time Jumpers ook een heel erg lekker nummer opgenomen. Het gaat een beetje over tranen en iemand met zijn koffer de deur uitwerken. En dat hoor je allemaal al in All That's Left. Get your shoes on, get your suitcase, your stereo in all your CD's. No more talking. Golden Classic. late now, for she won't be back again, and there's nothing you can do to ease this longing in my heart. 76 En Marty Robbins, die huilde zijn zakdoek vol bij Hello Heartache. En dan hebben we nog een spiegelplaat. En daarvoor gaan we eerst naar 1982 en daarna naar 84. Eerst Juice Newton en daarna Cathy Mattea. Twee keer Trail of Tears. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Spiegelplaat. Tussen dus de tweede spiegelplaat voor dit uur. Je hoorde Juice Newton en daarna Cathy Mattea met Trail of Tears. En luister je nu net dan en eh, je denkt van... hey, wat is er aan de hand hier in de show? We hebben gewoon een themashow voor jullie. En dat betekent geen spotlight album, geen maandartiest... en geen digitale brievenbus. Maar allemaal liedjes die te maken hebben met tranen, met verdriet, met... Eh, brekende harten, zoals de volgende Ricky Shelton. Dit is Heartaches Biggest Texas. every heartache, big as Texas, deep in the heart of me. Such a glad state, but still she left us, me and all her memories. Now that she's up and gone to Dallas down in Tennessee. There's a heartache big as Texas, deep in the heart of me. Still don't know why she said goodbye. I just know I miss her so. It's a rough ride from an all-time high down to an all-time low. você 1962 vroeg Gene Shepard zich af... How long does it hurt when a heart breaks? Ik heb geen flauw idee, maar het is wel een mooi nummer. En dan nu gaan we naar Billy Currington. It don't hurt like it used to. just how Alabama dirt. the house, climbing them walls, checking that calendar, Xing days off. Hit another bar, call another friend, throw a few down to a story again. Hey. En was dat dus met It Don't Hurt Like It Used To. Ook in de folkmuziek zijn er nummers over liefdesverdriet en gebroken harten. Sarah Humphries en Kristen Lee Morris komen uit Australië en noemen zich Eagle and the Wolf.